10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er een regeerakkoord, dat meldt Der Spiegel. De sociaaldemocraten van SPD en christendemocraten van CDU-CSU... zouden het eens zijn geworden over een nieuwe coalitie. Laatste strijdpunt was welke partij de minister van Werkgelegenheid mag leveren. Volgens Der Spiegel leveren de sociaaldemocraten de minister van Financiën. Een op de vijf wethouders heeft het einde van de afgelopen raadsperiode niet gehaald. 285 wethouders zijn onvrijwillig en voortijdig vertrokken, schrijft Trouw. Een politiek conflict is vaak de reden voor vertrek, maar ook wangedrag kost wethouders vaak de kop. Dat waren er de afgelopen raadsperiode 44. Zo heeft D66-wethouder Van den Bos in Steenbergen een vlogger geduwd en hem een dorpsgek genoemd. In Den Helden kwam wethouder Visser bekend te staan als geile geurt, omdat hij seksuele toekomst toespeling appte naar collega's. Een meerderheid wil dat gemeenten het chippen van katten kunnen verplichten, zegt D66-Kamerlid De Groot, die vanmiddag daarover in de Kamer debatteert. Van de 2,6 miljoen huiskatten komen volgens De Groot jaarlijks ruim 35.000 weglopers in een asiel terecht. Daarnaast zijn er naar schatting 1 miljoen verwilderde dieren die veel overlast veroorzaken. Door een verplichte chip, die al voor honden bestaat, kunnen weggelopen katten sneller bij hun eigenaar worden terugbezorgd, zegt D66. De jongste zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De invloedrijke Kim Jo-jong maakt deel uit van een delegatie van bijna 300 leden, onder wie 200 cheerleaders. De Korea's zullen vrijdag onder een gezamenlijke vlag het Olympisch Stadion in Pyeongchang binnenlopen. Het weer blijft droog en het vriest eerst licht tot matig. Pas vanmiddag wordt het een paar graden boven nul. Verder vrij zonnig. Vannacht vriest het in het westen een paar graden.